Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een speciaal aanklager in de VS heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Het gaat om drie strafbare feiten die verband houden met de aankoop van een vuurwapen in 2018. Biden junior zou toen hebben gelogen over zijn drugsgebruik. Er is onduidelijkheid ontstaan over het dodental van de overstromingen in Libië. Eerder vandaag meldde de Libische Rode Halve Maan dat het aantal slachtoffers is opgelopen tot ruim 11.000. Maar later op de dag sprak de organisatie dat aantal weer tegen. Bij gevechten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn deze week negen doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera. In het kamp aan de rand van de stad Sidon woedt sinds eind juli een gewapend conflict... tussen de seculiere Fatah-beweging en islamitische strijdgroepen... die verhevigden na de moord op een hoge Fatah-militair. In totaal zijn er sinds het begin van de gevechten 29 doden gevallen. Tientallen gezinnen zijn op de vlucht geslagen. Het Nederlands Davis Cup team heeft voor een verrassing gezorgd... door de Verenigde Staten met 2-1 te verslaan in de groepsfase van het landentoernooi. Botik van de Zandschulp won van Tommy Paul, de nummer 13 van de wereld. En daarna won Tellen Griekspoor van Francis Tiafo, de mondiale nummer 11. In het dubbelspel verloren Wesley Koolhof en Matwee Middelkoop hun partij... waarmee de eindstand op 2-1 kwam. Nederland is daardoor dicht bij plaatsing voor de Davis Cup Finals in november in Malaga. Het weer. Vanavond is het droog. Minima tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna een vrij zonnige dag met wat sluierwolken.